Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om elke dag te douchen. Ook moeten ze op tijd worden geholpen als ze naar de wc willen. Dat schrijft staatssecretaris Veldhuizen van Zandt aan de Tweede Kamer. Ze benadrukt dat ouderen hierover anders dan nu afspraken moeten kunnen maken... en dat ze erop moeten kunnen vertrouwen dat die afspraken worden nagekomen. Dat geldt ook voor het recht om elke dag naar buiten te gaan. Ouderen die veilig alleen naar buiten kunnen, moeten dat net zo vaak kunnen doen als ze willen. De schoonmakers zijn akkoord met de nieuwe CAO. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam stemde het overgrote deel van de achterban in met het vannacht behaalde CAO-resultaat. Daar staat onder andere een loonsverhoging in van bijna 5%, betere opleidingen, regelmatige werkdrukmetingen en meer zekerheid voor uitzendkrachten. Er was nog wel kritiek op de afspraken rond het ziekteverzuim en de werkdruk, maar de meerderheid vindt het akkoord voldoende. Veel leraren scoren onvoldoende op basisvaardigheden. Ze leggen niet goed uit, creëren geen goede werksfeer en betrekken leerlingen niet actief bij de les. Op het voortgezet onderwijs doet 1 op de 5 leraren het niet goed, in het basisonderwijs 1 op de 7. Dat zegt de inspectie van het onderwijs in het onderwijsverslag. Vooral leraren die net beginnen en leraren die al heel lang meedraaien scoren onvoldoende. In Amsterdam is bij het bezoek van de Turkse president Gül aan de Dam de Damschreeuwer opgepakt. De politie hield hem aan vanwege het vermoeden dat hij de openbare orde ging verstoren. De man volgde een verzoek van agenten om te vertrekken niet op. Vanwege het bezoek van Gül geldt er een noodverordening voor een aantal gebieden in de binnenstad van Amsterdam. Daardoor kunnen mensen preventief worden aangehouden. Het weer. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. In het oosten pas tegen de avond. Vannacht wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen afwisselend zon en enkele buien. En dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer.